ZFM. He's an Xbox and I'm more Atari. Think about the way you play your game and care. I picture the fool that falls in love with you. Oh, she's a gold digger. Well, just don't you should know. Ooh, I've got some news for you. <laughs> yeah, go on and tell your little boy.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 in Beirut, spelen op straat.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 take this one day at a time. Can you take my breath?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 106.9 ZFN het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al twintig jaar. Dit is twintig jaar ZFM. 我有。 track.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 going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 De beschuldigingen die opinieleider Maurice de Hond heeft geuit eh, rond de Deventer-moordzaak zijn onrechtmatig. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Eerder kwam het gerechtshof tot hetzelfde oordeel. De Hond is van mening dat er een onschuldig is veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg in Deventer in 1999 de media heeft hij meermalen gezegd dat de moord is gepleegd door de man die hij aanduidde als de klusjesman. Deze had samen met zijn partner een civiele zaak aangespannen tegen de hond. Daarin was bepaald dat de hond de klusjesman en diens partner niet meer in het openbaar in verband mag brengen met de moord. En ook moet hij een schadevergoeding betalen. Een vliegtuig van de KLM is vanuit Quito onderweg naar Nederland. Het toestel kon alsnog vertrekken nadat de bezetting van de internationale luchthaven in de hoofdstad van Ecuador was opgeheven. President Correa van Ecuador is vannacht door militairen bevrijd uit het ziekenhuis waarin hij zich had teruggetrokken. Het gebouw was omsingeld door woedende agenten die volgens Correa een staatsgreep wilden plegen. Er zijn zeker twee doden gevallen. Alle Nederlanders die in Ecuador wonen kregen van de ambassade in Quito een mail met daarin het advies om binnen te blijven. Een bejaarde man is in een 45 kilometer wagen gisteravond in Groningen van een snelweg gehaald door de politie. Hij was de weg kwijt en per ongeluk met zijn auto gaan spookrijden op de A7. De politie kon de 85-jarige man pas van de weg halen nadat hij al 10 kilometer tegen het verkeer in had gereden. Een paar dagen geleden werd een 80-jarige man op de A9 bij Amsterdam door de politie van de weg gehaald. Ook hij was met zijn 45 kilometer auto op de snelweg beland. Claudia Pechstein blijft geschorst. Dat heeft de hoogste rechtbank in Zwitserland bepaald. De Duitse schaatser mag van de internationale schaatsunie tot 8 februari niet aan wedstrijden meedoen. Vorig jaar werden bij Pechstein afwijkende bloedwaarden vastgesteld... wat zou kunnen duiden op bloeddoping. Nadat ze door het internationale sporttribunaal was veroordeeld... tekende Pechstein beroep aan bij het Zwitserse Bundesgericht... maar dat ziet geen aanleiding om de eerder opgelegde schorsing op te heffen. Het weer in het westen zonnige periode. Vanmiddag in het oosten zon. In het westen weer bewolkt. Wordt 16 graden. Vanavond